Het blijkt uit cijfers van de organisatie die het elektronisch patiëntendossier exploiteert. Nadat het aanvankelijke EPD in 2011 niet doorging... hebben organisaties in de zorg het initiatief genomen voor een eigen systeem... waarbij gegevens van patiënten kunnen worden uitgewisseld... bijvoorbeeld tussen huisarts, apotheek en ziekenhuis. Een patiënt moet toestemming geven voor opname in dat systeem. Het proces in Roemenië over de kunstroof is direct na aanvang verdaagd. In de zaak staan vijf verdachten terecht voor de roof van zeven schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam in oktober. Een zesde verdachte is nog voortvluchtig. De schilderijen zijn mogelijk in Roemenië verbrand. Op 10 september gaat het proces verder. Het aantal geweldsincidenten in het amateurvoetbal is het afgelopen seizoen met 15% gedaald. In totaal waren er nog 412 excessen. Vooral na 2 december, toen een grensrechter uit Almere werd doodgeschopt, liep het aantal excessen sterk terug. Volgens de KVB neemt de bewustwording in de samenleving toe. Een van de nieuwe maatregelen in het amateurvoetbal is de tijdstraf bij de eerste gele kaart. De speler moet dan direct 10 minuten van het veld af. In de Oostenrijkse wintersportplaats Lech wordt donderdag tijdens een bergmis stilgestaan bij het overlijden van prins Friso. Het is dan Maria Hemelvaart, een belangrijke feestdag in Oostenrijk, waarop traditioneel een kerkdienst in de open lucht wordt gehouden. Nu wordt tijdens die bergmis gebeden voor prins Friso. De prins overleed gisteren aan de gevolgen van het ski-ongeluk in Lech in februari vorig jaar. De Belgische Belastingdienst heeft 12.000 mensen een aanmaning gestuurd om een achterstallige boete te betalen.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 will know